Clemens Peters met het NOS-journaal. In Utrecht is gisteravond een ambulance gestolen... terwijl de medewerkers bezig waren met een patiënt. De politie kreeg even na tien een melding dat een ambulance... in en rond de Lange Nieuwstraat op andere auto's was gebotst. Even later werd de ambulance als gestolen gerapporteerd. Het lukte de politie om de dief aan te houden. De ambulance raakte zwaar beschadigd. De hulpverlening aan de patiënt kwam niet in gevaar. Er werd snel een andere ambulance geregeld. Een dag van politieke onrust in Peru is geëindigd met de beëdiging van vicepresident Dina Boluarte als nieuwe president door het parlement. Ze volgt de socialist Pedro Castillo op, die door het parlement is afgezet. Eerder vandaag probeerde president Castillo dat nog te voorkomen door het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven. Maar het parlement trekt zich daar niet van aan en stemde met grote meerderheid voor afzetting van de president. Mogelijk is Castillo daarna gearresteerd. Na de bekendmaking van de afzetting gingen aanhangers van de vorig jaar verrassend gekozen Castillo de straat op. Apple gaat gebruikersgegevens in iCloud beter beveiligen. Het gaat om zogeheten end-to-end -end beveiliging... waardoor niemand meer de berichten kan lezen, behalve de gebruiker zelf. En dat betekent ook dat Apple dan geen gegevens meer kan geven... aan bijvoorbeeld overheden en politiediensten als die daarom vragen. De nieuwe functie wordt vanaf deze maand in Amerika aangeboden... en in het nieuwe jaar ook in de rest van de wereld. Wetenschappers zijn erin geslaagd om eeuwenoude DNA uit de bodem van Groenland te analyseren. Het is voor het eerst dat zulke oude DNA-monsters met succes zijn ontrafeld. En daardoor is een beter beeld ontstaan van hoe Groenland er 2 miljoen jaar geleden uit moet hebben gezien. In de monsters zaten DNA-sporen van allerlei planten en dieren. Door technologische ontwikkelingen lukte het de onderzoekers om daar toch informatie uit te halen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het weer, buien, kans op natte sneeuw.